Toen we iemand ter plaatse waren hadden we de brand ook heel snel onder controle. Maar we troffen wel twee personen aan in deze woning. En die hebben we direct naar buiten gehaald. En zijn ook direct gestart met reanimatie. Voor een van de twee kwam de hulp dus te laat. De ander is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het zo mis kon gaan weet de brandweer nog niet. Nou, oorzaak van de brand zelf is eh, bij ons echt nog onbekend. Eh, er zijn wel geruchten van een explosie, maar die gaan wij en kunnen wij ook nog niet bevestigen. Buren moesten even hun huis uit, maar mogen inmiddels weer terug. De politie heeft tien tips binnengekregen over de dood van Esme, schrijft de Telegraaf. Het lichaam van het meisje van 14 werd op Oudjaarsdag gevonden in een park in Leiden... Gisteren deed de politie een oproep in opsporing verzocht. Ze zijn bijvoorbeeld nog op zoek naar de fiets van Esme. Of de binnengekomen tips bruikbaar zijn, weten we nog niet. De regering van Kazachstan is afgetreden. Het is al dagen onrustig in dat land. Er wordt massaal geprotesteerd. Mensen zijn boos omdat de prijs van LPG in een paar dagen is verdubbeld. Veel Kazachen hebben een auto die op autogas rijdt. Dat er geprotesteerd is, is zeldzaam. Demonstranten worden in Kazachstan vaak hard aangepakt. Ja, mocht het nou heel toevallig zo zijn dat je ooit Jason Derulo tegen het lijf loopt... dan heb ik één tip voor je. Neem hem niet in de maling, want daar is de zanger niet van gediend. Bij entertainment site TMZ is te zien hoe hij een man aanvalt in een hotel in Las Vegas als die hem aanspreekt als Usher. Hey yo, waar je slap him? Hey Usher, fuck you bitch. Waar je slap him? Why je slap him? Why you slap him? Why slap him? Hey yo. Uiteindelijk worden ze door de bodyguards van Derulo uit elkaar gehaald... maar twee mannen in het hotel hebben flinke klappen gekregen. Volgens TMZ hoefden ze niet naar het ziekenhuis... en vinden ze het op dit moment ook niet nodig om aangifte te doen tegen de zanger. Het weer, wolken, zon en buien met kans op hagel en onweer. Soms valt er ook wat natte sneeuw en het wordt een graad of zes. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio komen lokaal zware windstoten voor.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 In de 23e editie van de top 2000 staan 215 Nederlandstalige nummers. Nu aandacht voor Raccoon met Het is al laat toch en Suzanne Freek met De Overkant. Wat een idee, wat een plan over domme man. Waarom ben ik zo nerveus? Ga naar binnen, ga toch zitten en wat drinken dan. Misschien vindt ze je wel leuk. En jij haart dus elkaar en je kan een beetje lachen daar. Er is altijd een keuze. Kijk kijkt je aan, de sfeer wordt plots zo serieus. Het is al laat door. zo mooi, niet normaal meer allemaal. Kan de tijd toch snel kapot? Heel het leven op de schop, op zoek naar een droomverhaal. En ik zoek mee en voel me rot. Ben ik het kwijt of heb ik iets ergens laten liggen dan?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 De Beatles zijn al jaren een hofleverancier als het om de top 2000 gaat. Aandacht voor Hey Jude, Let It Be en Here Comes the Sun. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song. find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be. the broken hearted people living in the world agree there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Or oh, let it be. Ik had even niets te doen, momentje, om de hele lijst en dus alle 2000 liedjes af te speuren. In totaal heb ik zes Spaanstalige liedjes gevonden, waaronder Santana met Samba Pati, Julio Iglesias met Quijero en Mecano met Hayo de la Luna. Quiero enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar, donde el viento es amigo, la brisa un suspiro que abraza tu cuerpo pequeña al pasar. Quiero que tú me acompañes, mujer mi canto amanezca dormido en tu piel y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos queridos, mis versos de ayer. Quiero perderme en tu cuerpo y anclar en tu puerto mi barca vacía de amor. Escribir en la arena mi llanto y mi pena, dejar que las olas borren mi dolor. Quiero que tú me acompañes, mujer, que compartas conmigo tu vida y después, cuando el viento en otoño acaricie tu sien, estar juntos y unidos iguales que ayer. enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar, donde el viento es amigo, la brisa un suspiro que abraza tu cuerpo pequeña al pasar. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel y decirte a los sin miedo al olvido mis versos, queridos mis versos de ayer. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos, queridos mis versos de ayer. Quiero que tú me acompañes, mujer, que compartas conmigo tu vida y después, cuando el viento... van La Bohème laat zien dat Franse liedjes een hernieuwde belangstelling genieten na het succesvolle NPO 1-programma Chansons. Het aantal chansons stijgt van 10 vorig jaar naar 14 nu. Alle chansons uit de vorige top 2000 stijgen. ni la bien. chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Ça commence avec toi. Ne me quitte pas, il faut oublier tout peut s'oublier qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment. Oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas ne me quitte pas, ne me quitte pas, moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. ne me quitte pas. Je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées qu'un meilleur avril, et qu'on vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épouse-t-il pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. ne me quitte pas. Je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler. Je me cacherai là à te regarder danser, sourire, à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre ta main, l'ombre de ton chien, mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.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 In totaal hebben 4636 nummers in de lijst gestaan, waarvan 591 songs elk jaar vertegenwoordigd zijn. Bohemian Rhapsody van Queen staat dit jaar voor de 18e keer op de eerste plaats. Andere lijstaanvoerders waren Rollercoaster van Danny Vera in 2020 en ook de Eagles met Hotel California.